Volgens Actis-directeur Koster had een aantal instellingen open kunnen blijven als de overheid en de verzekeraars hadden samengewerkt met zijn vereniging. Er is volgens hem veel mogelijk om ouderen toch langer in een instelling te laten wonen. De topvrouw van ProRail stapt op. Marion Goud van Sinderen vertrekt op 1 juli... omdat ProRail onder strakkere regie komt te staan... van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In een persbericht schrijft ProRail dat Goud van Sinderen moeite heeft met deze belangrijke wijziging in de aansturing. Het besluit is volgens het bedrijf genomen in goed overleg met de Raad van Commissarissen. Vorige week maakte het kabinet bekend dat het de komende jaren meer grip wil krijgen op het spoor. De meeste van de 1400 banen bij sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen-op-Zoom verdwijnen, meldt het Financiële Dagblad. Bronnen hebben tegen de krant gezegd dat het bedrijf niet dichtgaat, maar dat er heel weinig van overblijft. Eerder vandaag werd bekend dat Philip Morris morgenochtend een personeelsbijeenkomst heeft belegd voor een belangrijke mededeling. Dit leidde tot speculaties over een massa-ontslag of zelfs sluiting. Philip Morris is de grootste industriële werkgever in West-Brabant. Voor zover bekend heeft het bedrijf geen financiële problemen. Het weer, de komende uren en vannacht kan een bui vallen. Morgen van tijd tot tijd zon, maar vooral in het oosten ook wat buien. Soms met onweer en hagel. Het wordt morgenmiddag 16 tot 23 graden. Dit was het NOS Journal. vloed. Van 10 tot 12 met Charles Duif. manier heel dicht tegen me aan. We voelen ons zo licht en los van allemaal. We doen de ogen dicht en zweven zo'n manier. Heb ik je heel even op onze eigen manier. Dance in the old-fashioned way. Ik ben een beetje schor, luisteraars. Ja, dat zal wel door de smok komen. Eh, de luchtkwaliteit eh, eh, is niet altijd de beste. En een hoop mensen hebben last van pollen, van lopende neuzen, van verkoudheid. Zo ook ik. Een klein beetje is de keel aangeslagen. Dus dan ben ik kwalijk als ik een beetje hees klink af en toe. Nou, hees past eigenlijk wel een beetje bij dit programma ook. Want we draaien natuurlijk allemaal heese muziek vanavond. Allemaal rustige muziek. We beginnen met uh, een mooi nummer van Gloria Estefan die ook helemaal heet. Ze kan bovendien ook niet bij u wegblijven. I can't stay away from you. Nou, ik ken een hoop mannen die dat helemaal niet erg vinden, Gloria. Time flies when you're having fun. I heard somebody say... But if all I've been is fun Then baby let me go Don't wanna be in your way And I don't wanna be your second choice Don't wanna be just your friend every bit of hope.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 De Duiker, dat spel je dan met Dirk Utrecht, Ypsilon, Cornelis, Karel Eduard Rudolf. Je kunt De Duiker vergelijken met het patronaat in Haarlem. Het is dan een cultureel centrum in Hoofddorp. En Sven geeft daar een concert met een negenkoppige band... een paar leden van het Metropoolorkest de toetsenman van Angela Groothuis en eh, Thee Lau, Jan-Peter Bast. Eh, een aantal eh, prominente muzikanten zoals Bob Schimsheimer op drums. En als gast, en dat vind ik heel leuk, Iris Kroes, de winnaar van The Voice 2012.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 Well, and so, yeah, so. Sven Me en Mrs. Jones. En 1 eh, mei dus, donderdag 1 mei, een eh, concert in de Duiker in Hoofddorp. Eh, vanaf kwart over acht. Duiker, dat speelt u Dirk Utrecht, Ypsilon, Cornelis Karel, Eduard Rudolf. Als u surft naar de site van de Duiker... dan kunt u precies zien hoe u bij dat concert kunt zijn. Daarbij ook de gast, de, winnaar van de Voice of Holland 2012, Iris Kroes. U kent er allemaal die mooie dame met die harp. Prachtig zingt, maar ook nog prachtig harp speelt. En Sven heeft ook een eh, negenkoppig orkest achter hem... met onder meer leden van het Metropoolorkest. Ik meen de blazerssectie. Nou, zeer de moeite waard. Eh, en wat ook de moeite waard is, is natuurlijk een eh, groep getiteld Magna Carta... met die Airport Song. CFM Zandvoort, tussen app en vloed. suitcase under information with her eyes on half the nation. She's turning with a smile to break the curve. Cannot quite believe it. Thought I heard her say. Customs all of woken. Fog is on its way. I should be the morning on a plane bound for the sun. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. Magna Carta was dat. Eh, en ook nog wel live. Zie je hem antwoord Tussen app en vloed. En dit is Rod Stewart. Soms als wij elkaar aanraken. Sometimes when we touch. You ask me if I love you and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you in what you say or do? I'm only just beginning to see the to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. strategy leaves me battling with my pride. But to all the insecurity, some tenderness survives. I'm just another addict, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within. my I understand you, and I know how hard you try. I watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother, or a sister but then the passion flares again. sometimes when we touch the al lang herkend. Rod Stewart was het natuurlijk met Sometimes When We Touch. Dit lijkt me nou een perfect moment, luisteraars, voor de volgende. A perfect moment om u kennis te laten maken met Art Garfunkel... maar dit keer niet met zijn eh, maatje Simon, Paul Simon, nee... maar met Budley Matlock en Maya Sharp. Het zijn twee Amerikaanse singer-songwriters... en samen hebben ze ook een prachtig album gemaakt... met onder andere dit nummer, A Perfect Moment... Art Garfunkel samen met Maya Sharp. and Bradley Matlock. U luistert naar Tussen App en Vloed. Live gepresenteerd door Sherald Duif bij ZFM Zandvoort. De mooiste ballads komen weer voorbij, luisteraars. Ga er lekker voor zitten. En verzoekjes mogen. Via Facebook. Stuur me een berichtje. En eh, als ik de plaat in voorraad heb, dan wordt die gegarandeerd voor u gedraaid. Because van de Beatles is niet alleen maar uitgevoerd door de Beatles... maar ook door Jerry Rafferty. Kent hem van Steelers Wheel en eh, Baker Street. En dit is Because... door Eva Cassidy. Sometimes you take my breath away. Als ik de tijd, eh, luisteraars, eh, kon stoppen in een flesje... dan zou ik al die tijd opsparen en voor jou bewaren.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 in the bottle. nu de uitvoering van Chris de Burke. Want eh, die hoorde u en die kent u natuurlijk van het eh, mooie nummer Lady in Red. We gaan luisteren naar een eh, oudje van Peter and Gordon. True Love Ways. In 2002 is het singeltje, wat al dateert uit eind jaren 60, geremasterd. Just you know why Why you and I? day the day is al een heel oudje van de papa's en de mama's. 1230, zo heette het nummer. Mama Cash, kent hem misschien nog wel. Een hele beroemde dame die ook een aantal solo-albums eh, opnam in Amerika. We gaan genieten van eh, een groep uit Enschede. Eh, ik, draai ze wel meer. Het, het, zijn de Buffoons en die houden van close harmony muziek. lang niet het eind van het programma. Tussen app en vloed. hem Zandvoort, dan blijf je naar luisteren. Tussen 10 en 12 met Charles Duif. Dit is een hele mooie van eh, George Michael. Jesus to a child. van eh, George Michael, Jesus to a Child...